Ook is abortus mogelijk als de foetus een dodelijke afwijking heeft... of wanneer de moeder fysiek of geestelijk in gevaar is. In mei sprak twee derde van de Ieren zich in een referendum uit... voor het versoepelen van de abortuswet. De oude wet was de strengste van alle EU-landen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wil stoppen met het uitdelen van boetes aan dak- en thuislozen. Volgens hem gaan ze die toch niet betalen en loopt het bedrag door aanmaningen zo hoog op dat het een terugkeer in de normale maatschappij in de weg staat. In een debat in de gemeenteraad over een alcoholverbod in een Rotterdams park zei Abu Taleb dat hij daarvoor is, maar dat agenten per geval moeten kijken of een boete zinvol is. Presentator Bo van Ervendorens riep deze week op om te stoppen met het beboeten van daklozen. Hij maakt het tv-programma Het Rotterdam Project, waarin hij dak in de stad helpt. De Amerikaanse Senaat heeft president Trump een tik op de vingers gegeven... voor zijn beleid ten opzichte van Saoedi-Arabië en Jemen. De Senaat riep de regering op om geen militaire hulp meer te geven... aan de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen. En ook geven de senatoren de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... de schuld van de moord op de journalist Khashoggi. Trump had beide moties met klem ontraden, maar ze werden toch aangenomen. De energierekening voor huishoudens mag door een klimaatakkoord niet verder stijgen, vindt de ChristenUnie. De regeringspartij wil daarom dat de verhoging van de gasprijs wordt gecompenseerd via de energiebelasting. Vooral de laagste inkomens moeten daarmee worden ontzien. Volgende week moeten het kabinet, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het eens worden over de maatregelen in het klimaatakkoord. Een van de voorstellen is een verhoging van de gasprijs om de warmtepomp en isolerende maatregelen aantrekkelijker te maken. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt 0 tot 3 graden. Morgen blijft het nog iets kouder, maar dan is er wel meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaandam is een ongeluk gebeurd tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. 9 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur.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 Viens danser, viens danser, viens danser toi-même ton pouvoir prodigieux. Tu fais d'un mot je t'aime le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Efface ce décor sinistre et ce trombone qui pleure mal. Deviens pour moi l'illusionniste escamotant Pauvre Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. se lever l'aube en habit bleu. Mais avant que la nuit ne meure, la fait danser avec nous deux. Hey si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser. Viens dansen, dansen, dansen, dansen. Welkom terug bij CFM Jazz. Ja, nu wel dus. Welkom terug bij CFM Jazz. Ik werd enigszins verrast door uh, het einde van dit nummer. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ehm, ik heb nog veel meer mooie muziek eh, voor u klaar liggen. En mijn gast is ook binnengekomen, maar zo direct meer. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Nina Simone. Ik heb een uh, live album eh, gevonden dat is, heet Nina Simone Live in Europe uit 1968. En daar ga ik twee nummers van draaien. Het eerste nummer is Nummer en het tweede nummer is House of the Rising Sun. Asia. Moi, je t'offrirai une perle de pluie venue de pays où il ne pleut pas. t'inventerai des mots chaussée, que tu comprendras. Je te parlerai de ces hommes-là qui ont vu deux fois le cœur sombrer Je te raconterai l'histoire de ce poids de n'avoir pas eu te rencontré. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent. devenir l'homme de ton ombre, l'ombre de ta main, l'homme de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. mama said I'd be at home today, being so young and foolish. I let a gambler lead me astray. My mother is a tailor. She sews new blue jeans. My sweetheart's a drunkard. Drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard man needs Case and the trunk. The only time he's satisfied is when he's on a drunk. Go tell my baby sister, go tell her she's in Detroit. No, go to that house in New Orleans. They call it the Robinson. I'm going back to New Orleans. My race it's almost one. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah, then now beneath the sun. Yeah, yeah. The New Orleans, they call it the rising my back it's on uh, one of the albums, and it goes, Sheila, woman, Sheila, she drink. Oh yeah. Ah, Nina Simone, ze begon alvast het volgende nummer uh, aan te kondigen. En uh, het is opgenomen op het jazzfestival van Montreux in 1968. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is ook een live nummer. Het is um, opgenomen door Deborah J. Carter. In 2003 eh, in een eh, klein concert in Den Haag in de jazzclub Panonica... waarin zij onder andere eh, samenspeelt met Koen Molenaar op piano... Mark Zandeveld op bas en Enrique Vierpi op drums. Gaat u luisteren naar My Favorite Things van Deborah J. Carter. dat was Deborah J. Carter. En dat brengt mij ook meteen bij onze gast van vandaag. Hans Rijmers van uh, Zandvoort Jazz. Hans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. En ja, ehm, ja ik had het in het eerste uur al eh, kort aangekondigd. Je hebt ook nieuws. Ja. En daar is natuurlijk, eh, ik werd daar heel vrolijk van. Dus eigenlijk wil ik jou ook gewoon vragen om dat met Zandvoort te delen. Ja, ik, ik, ik ben blij dat ik het even kan vertellen hier. ik had ook begin april, eh, eh, eind april ook niet durven dromen dat ik hier zou zitten... om weer over een eh, nieuw jazzprogramma te praten. we hebben natuurlijk wel wat beleefd afgelopen, afgelopen zomer. Wat tot gevolg heeft gehad dat we hebben gezegd van... wij gaan voorlopig geen jazzconcerten meer doen. Dat had alles te maken met de, het uitvallen van Erik Timmermans. Hè, dus onze bassist en secretaris in de stichting dat bleek een eh, extreme vorm van uh, te zijn. Nadat dat geconstateerd was, eh, heeft dat wel wat gevolgen gehad. Heeft niet, heeft niet gewerkt. en wij kunnen de jazzconcerten zonder Erik niet uitvoeren. Ja. We, we kunnen niet zeggen van, we nemen een andere bassist... en dat heeft alles te maken, en dan gaan we weer, met geld. Want we kunnen de concerten doen dankzij het inkomen van de bezoekers. Maar ook dankzij wat subsidie van de gemeente. En Erik heeft zichzelf al die jaren dat hij eh, speelde... niet of nauwelijks eh, een fee toegekend. Dat kunnen we dan besteden aan de, aan de solisten die komen. En de een kost wat meer en de ander die is wat goedkoper. Maar hebben we het wel iedere keer kunnen doen. En op het moment dat dat uitvalt... dan moeten we daar bassisten gaan inhuren of andere muzikanten. En dan moet je volle pond betalen. En dan wordt het heel erg lastig. Dan gaan we het niet volhouden. Dus dat, dat ging niet lukken. Dus konden we het niet anders dan eh, hopen... dat het met Erik op enig moment weer beter zou gaan. En godzijdank is dat nu zo. En daar zijn we buitengewoon eh, blij van. Want ik had eh, eind mei niet durven dromen dat we nu hier zouden zitten om over een nieuw concert in januari te praten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, na zo'n korte tijd al. Ja, een relatief korte tijd. Waarvan, eh, waarvan iedereen die er verstand van heeft ook eh, heeft gezegd van... dit is een, eh, een, een, wonderbaarlijk goed en snel herstel. En laten we het maar koesteren. En laten we er maar heel erg blij om zijn. Ja, dat denk ik ook. Gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste van iemand. En al het andere is natuurlijk maar bijzaak. Nou, zo, eh, zo ga je er wel over denken. Ja. <laughs> ja. Ja, nou ja, we, eh, eh, wanneer s je computer niet opstart, kun je ontzettende pest in krijgen. Maar dat is dan toch allemaal minder belangrijk... wanneer je over dit soort gezondheidsklachten praat. Maar goed, het is achter de rug. Ja. En verder kunnen we er heel lang over praten. Heeft allemaal niet zoveel zin. Laten we, maar naar, laten we maar naar de toekomst kijken. Wat we kunnen gaan doen. Ja, eh, precies. Dus we gaan eh, in 13 januari starten met het concert met eh, Deborah Carter. waar we net even wat gedaan hebben met Jean-Louis van Dam. Gijs Dijkhuis en Erik uiteraard, die daar, die daar bas gaat spelen. En, en ja, ik, ik, ik verheug me er buitengewoon op. Ik, ik, ik hoop dat het druk wordt. En dan kunnen we straks nog wel even over de rest van het programma praten. Maar, nou, maar weer een muziekje, denk Ja, gaan we doen. Ik heb Night Nightcrawlers. Het is een band uit eh, New Orleans. En eh, ze hebben niet heel veel succes gehad, maar ze hebben wel een aantal goede nummers gemaakt. En uit 2006, het album Presenting, ga ik draaien Funky Mama. waren de Nightcrawlers met Funky Mama. Ik heb een nummer klaar liggen van eh, Steve Terrell. carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's like think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. of you looking dit was Steve Terrell en I'll Be Seeing You. Ja, dat I'll Be Seeing You, dat slaat dan op 13 eh, januari. Want toepasselijker als dit kon ik het even niet bedenken. Maar zo moeten we het maar even, zo moeten we het maar even zien. Overigens, eh, degene die, uh, is dan maar even een huishoudelijke mededeling... degene die altijd komen zijn gewend dat we paspartoetjes hebben. Nou, dat gaan we nu voor het half jaar niet doen... Eh, iedereen die, eh, die nu komt, gewoon 15 eh, euro meenemen, bij de kassen betalen. Want daar ga ik dan weer trouw zitten. Dus eigenlijk, we doen gewoon alsof er niks gebeurd is. Alsof we een lange vakantie hebben gehad. Van, van eind mei tot, tot en met december. En dan gaan, we, dan gaan we weer vrolijk door. En eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het met u is. Maar ik kan niet wachten. Nee, ik ook niet. 13 januari dus. Ja, en je vertelde me ook dat het niet bij deze ene blijft. Nee, nee. 10 eh, februari hebben we Tom Beek, uh, tenor. Erik van Luit, eh, piano, Marcel Seriersen en Erik uiteraard. En dan 10 maart Hermine Deurlo. En daar ben, ik wel erg, daar ben ik wel erg blij mee. Ja, dat is, die zien we niet zoveel. Die zit erg veel in het buitenland. Hè? ja, ja, ik hoorde iemand iets over Hermine zeggen ten opzichte van Toets. Maar dat ga ik niet herhalen. Maar dat was heel erg goed bedoeld. <laughs> Nou ja, ik heb wel zijn nummer van gedraaid. Ja, dus nou ja, er zei iemand van... Ach, ach, Toets met, met, toets met penties. Het is toch fantastisch, man. En het is, kan ongelooflijk goed mondharmonica spelen. Met Johan Clement. En we vinden het ook fantastisch dat hij er weer een keer is. Eh, geen slagwerk. Uh, Hermine die, die, die wil dat niet meer. Die hoeft dat ook niet. Die kan dat zelf allemaal wel. En Erik uiteraard. 14 april eh, waarschijnlijk uh, Dijkhuizen eh, is nog niet helemaal zeker. En dan 12 mei, dan zijn we alweer een stuk verder. Maar dan gaan we dit halve seizoen afsluiten met Frits Landersbergen, vibrafoon. Uh, Erik Kogendrums, Erik en Jean-Louis van Dam. En dan, dan is het alweer zomer. En we, deze zomer is net voorbij. En zo snel gaat het. In ieder geval, ik ben blij dat ik het hier even kon vertellen. En ik hoop van harte dat iedereen 13 januari om half drie in de krocht weer naar een geweldig concert komt luisteren. Nou, ik kom zeker. Ik heb er ook heel veel zin in. Lijkt me hartstikke leuk. En eh, hartstikke fijn dat je even hier eh, kon komen om, eh, om dit te vertellen zelf. Ja. ik denk dat er weer veel mensen in Zandvoort blij zijn. En ik hoop ook dat de, dat de zaal vol zit. Nou ja, we kunnen nu eh, de postertjes weer gaan maken. Dus die gaan we weer ophangen. En, en eh, ja, zoals het... Eh, nou ja, wat ik al zei. we hebben even een... We hebben even dan, een, lange zomer, een, lange zomer, achter de rug. we hebben even vrij gehad om op adem te komen. En, en, en we gaan weer door. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ehm, ik heb nog een nummertje klaar liggen. Het is van um, ehm, RR Now. Het zijn een aantal jazzartiesten. Ehm, die samen zijn gekomen en eh, een tijdelijke band hebben gemaakt. En dat eh, album dat heet Collegial Speaking. Eh, het is gemaakt in 2018. En het nummer wat ik ga draaien heet The Night in Question. creativity. his own way. You know what I mean? And it's almost like you don't get it there. You don't get yours there. You get yours way over here by yourself. And that's it's been my thing to stay there. Like never ever compete. Because the deal is, is that when you out here like this, everyone else's success is your success too. U luistert naar RR Now. Het staat voor Reflect and Respond Now. Het is een eh, jazzcollectief eh, opgericht door Robert Glasper... en samen met eh, Christian Scott op trompet, Derek Hodge op bas... Justin Tyson op drums, Taylor McFerrin op synthesizer... en Terrence Martin op saxofoon. Het wordt door velen gezien als een supergroep. En dit album is van dit jaar. We gaan afsluiten voor dit jaar eh, niet voor dit jaar. Ja, wel voor mijn uitzendingen natuurlijk. Maar CFM Jazz is natuurlijk gewoon volgende week terug. Eh, we hebben nog een aantal eh, mooie uitzendingen. En natuurlijk gaan we richting de kerstmis. Dus ik ga ook afsluiten met een, met een kerstnummer. En het komt van de Brian Setzer Orchestra. Ze hebben een geweldig originele kerstplaat gemaakt in 2005 al. Dat heet Dick That Crazy Christmas. En daarvan ga ik draaien White Christmas. Christmas just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, in the snow.